Veel mensen zijn naar IJmuiden gekomen om langs het Noordzeekanaal naar de honderden schepen te kijken. Alle tal ships zullen rond drie uur vanmiddag op hun plaats in Amsterdam liggen. De organisatie verwacht dat er de komende dagen meer dan 1 miljoen mensen naar Seil komen. De politie gaat nog steeds slordig om met in beslag genomen vuurwapens. Dat zegt het landelijk platform vuurwapens LPV, een samenwerkingsverband van onder meer politie en justitie. Vuurwapens raken zoek of ze worden vernietigd zonder dat is onderzocht of ze bij een misdrijf zijn gebruikt. Een nieuwe werkwijze die dat moet voorkomen is volgens het LPV nog lang niet landelijk ingevoerd. De schietpartij in Rotterdam waarbij een vader en zijn zoon gewond raakten is veroorzaakt door een wildplasser. Volgens de politie stond de man gisteravond tegen een gevel te plassen toen de vader er wat van zei. Daarop werd uit het groepje van de wildplasser op de vader en de zoon geschoten. Ze liggen gewond in het ziekenhuis. De Rotterdamse politie is nog op zoek naar de schutter. De Japanse autofabrikant Mazda roept wereldwijd meer dan een half miljoen auto's terug vanwege stuurproblemen. Het gaat om de modellen Mazda 3 en Mazda 5 uit de bouwjaren 2007 en 2008. Bij die modellen kan de stuurbekrachtiging wegvallen terwijl de auto rijdt. Daardoor stuurt de auto veel zwaarder dan normaal. In Nederland gaat het om ruim 1300 auto's. Het vertrouwen van de Nederlandse consument is voor de tweede achtereenvolgende maand gestegen. Daarmee is het consumentenvertrouwen terug op het niveau van eind vorig jaar. Verder is de werkloosheid vorige maand opnieuw licht gedaald. In juli waren er 449.000 werklozen. Dan nog het weer, opklaringen, stapelwolken en kans op een enkele bui. Het is 20 tot 23 graden. Morgen overwegend droog en zo'n 24 graden. Dit was het.